Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Duizenden supporters van PSV hebben in het stadion in Eindhoven... de spelers en trainers toegejuicht na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het stadion... waar werd gezongen en vuurwerk werd afgestoken. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen... omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terrororganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een interview dat IS-leider Kouraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP ging het om een operatie in het noorden van Syrië. Daar zouden de Turken een verlaten boerderij hebben bestormd... die werd gebruikt als islamitische school. In een huis in de wijk bij Duurstede heeft afgelopen avond een man op agenten geschoten. Hij is door de politie neergeschoten en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten waren naar het huis toegegaan na een melding over een ruzie. De man gedroeg zich volgens de politie verward. Hij bedreigde de agenten en schoot op hen, waarna hij werd neergeschoten. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Het incident in wijk bij Duurstede wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Dat gebeurt altijd als agenten hebben geschoten. Het Vaticaan wil helpen om Oekraïense kinderen terug te halen uit Rusland. Dat zei paus Franciscus na zijn bezoek aan Hongarije. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland duizenden kinderen de grens overgebracht... naar eigen zeggen om hen te beschermen. Oekraïne en het internationaal strafhof spreken van deportaties. Paus Franciscus zei verder dat hij werkt aan een geheime missie in Oekraïne... waar hij nog geen details over kan geven. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar wel droog bij een graad of 6.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 smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, i it's totally bona fide. Mm. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied.